Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. We moeten in een harde lockdown van drie weken. Dat stelt de PvdA voor in de Tweede Kamer. Politiek Den Haag praat over de coronaplannen van het kabinet. De PvdA vindt de plannen nu maar doormodderen en wil strengere maatregelen. Men durft niet op te treden met het gevolg dat we gewoon sluipende wijze... zometeen meteen straks met een beetje pech eh, weer in een half jaar in een lockdown zitten. Maar heel concreet, wat stelt u dan precies voor nu? Dit betekent dat je nu beter kunt kiezen voor een harde lockdown voor drie weken. Dus horeca dicht, niet essentiële winkels dicht het demissionaire kabinet wil een andere weg inslaan. Zij zetten in op een 2G-beleid. Alleen gevaccineerden en mensen die corona hebben gehad... mogen dan nog naar binnen op drukke plekken. Zoals een volle kroeg of bij een evenement. De cijfers stijgen tot recordhoogte vandaag. Vandaag zijn ruim 20.000 positieve testen gemeld. De GGD's zeggen dat ze tegen hun maximale testcapaciteit aanzitten. Zeker 100 mensen uit Groningen hebben schade gemeld... na een aardbeving van 3,2 vannacht bij weer. Deze man voelde alles heen en weer gaan. De kasten die trillen, en je, je bed eigenlijk je hele huis trilt. En dat is, eh, dat is vervelend. Volgens het staattoezicht op de mijnen houdt Groningen nog jarenlang last van bevingen. De KVB beslist waarschijnlijk morgen of wedstrijden in het betaald voetbal worden uitgesteld. Vanwege de strengere coronaregels mag er komende tijd geen publiek op de tribunes zitten. En clubs, zoals PSV, willen daarom dat de competitie tijdelijk wordt stilgelegd. Eén is eh, de supporters en de sponsoren. Die hebben ons vorig jaar op een ongelooflijk goede manier geholpen. En het tweede is gewoon ook financieel. Ja, uh, je gooit elke wedstrijd weer een miljoen euro weg. En hoe is het leven van prinses Amalia? Vanaf vandaag is het te lezen in een nieuw boek dat is gemaakt vanwege haar 18e verjaardag. Dit is iets wat echt daadwerkelijk uit gaat komen en dat mensen gaan lezen. En eh, er staat toch wel heel wat persoonlijke dingen in van mij. Ze vertelt bijvoorbeeld dat ze graag zingt en goed cocktails kan shaken. En ze zegt ook dat ze af en toe met een psycholoog praat. Het boek is geschreven door cabaretier Claudia de Brij. Het weer. Vannacht trekken er regenbuien het land in. Morgen overdag verdwijnen die buien weer. En dan kan ook de zon er even doorkomen. Het wordt dan 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de N201 van Uithoorn naar Hoofddorp staat file tussen Schiphol en de aansluiting met de A4 2 kilometer.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 He's not a fool. Uh, reading books about science and smart stuff. It's not enough, no. Cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's not and a broken fuse. She could have been a movie star. Never got the chance to go that far. life was oh, now we'll never know. They were crying to the cameras that he never fitted in. He wasn't welcome. He showed up to the parties we was hanging in. Some guys were putting him down, pulling him round I would've talked to him, gave him the time of day, turned away. If I would've been maybe go he might have stayed at home. up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby 내 우주에 넌또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 하루 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby darling, waltz with me, darling, darling, woo.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 los met z'n allen, los met z'n allen. We zijn niet meer te remmen zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. GroenLinks heeft in het Tweede Kamerdebat gezegd dat er nog te veel onduidelijk is over de effectiviteit van een eventueel in te voeren zogenoemd 2G-beleid. Daarbij krijgen mensen alleen nog een coronatoegangscode als ze zijn gevaccineerd of genezen, niet als ze zijn getest. Ook PVV, SGP, FVD en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Het Formule 1-team van Lewis Hamilton, Mercedes, heeft een onderzoek aangevraagd naar Max Verstappen op grond van nieuwe cockpitbeelden. In Grand Prix van Brazilië afgelopen einde raakten beide buiten de baan. Mercedes zegt dat Verstappen opzettelijk een botsing riskeerde. Een straf kan Verstappen punten kosten voor het WK-klassement. En de Zevenheuvelenloop gaat zondag niet door. Dat hardloopevenement wordt ook dit jaar afgelast vanwege de coronamaatregelen. Er zouden 30.000 lopers meedoen. Het weer, morgen eerst een bui, in het noordwesten wat zon en 9 tot 12 graden. Hey! Yeah, She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight. And she looks like a model, except she got a little more ass. Don't even bother unless you got that thing she likes. Ooh, I hope she's going home with me tonight.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 Oh, hey, those flashing lights come from everywhere. The way they hit, I have to stop and stare. She's got me love stolen, and I swear she's bad and she knows. dance. Get it, girl. Freaky, but I like it.